Eerder wilde het OM een journalist van het Brabants Dagblad afluisteren. Persoonsgegevens van 350.000 abonnees van het AD, de Volkskrant en de Gelderlander zijn in handen gekomen van hackers. Ze hebben ingebroken in een database van uitgever De Persgroep. Die zei eerder dat er alleen mailadressen waren gestolen, maar nu blijkt het ook om namen, woonadressen en telefoonnummers te gaan. De uitgever zegt geen signalen te hebben dat de gegevens zijn misbruikt. Het verhoren van homoseksuele vluchtelingen wordt aangepast. Staatssecretaris Harbers zegt dat de IND het persoonlijke, authentieke verhaal boven tafel moet krijgen. De Tweede Kamer had kritiek op de huidige verhoormethode... met vragen waarop een homoseksuele vluchteling soms moeilijk antwoord kan geven. Daardoor zouden sommige vluchtelingen onterecht worden afgewezen. In diergade Blijdorp is eind vorige maand een kleine panda geboren, maakte de Rotterdamse dierentuin vandaag bekend. Het pasgeboren dier, dat ook wel rode panda wordt genoemd, heeft nog geen naam gekregen. De jongen mogen pas na een paar maanden naar buiten. De kleine panda is een bedreigde diersoort. Scheidsrechter Björn Kuipers fluit zaterdagmiddag de wedstrijd Engeland-Zweden in de kwartfinales van het WK. Het is de vierde keer dat de Nederlander een wedstrijd op dit WK leidt. Vooral voor zijn optreden bij Brazilië-Costa Rica kreeg Kuipers veel lof, omdat hij een strafschop aan Brazilië introk na het bestuderen van de videobeelden. Het weer, vannacht is het droog, minima rond de 12 graden. Morgen aardig zonnig, maar vooral in het noorden wel wat wolken.